Marianne Hageman met het NOS Journaal. In een Swinsheul in het Westland woedt een grote brand. 30 flatwoningen ernaast zijn ontruimd en omwonenden hebben het advies gekregen ramen en deuren dicht te houden. De brand begon in het magazijn van de Albert Heijn supermarkt. De winkel in Quinsheul was toen al dicht. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. De Argentijnse president Kirchner heeft toch geen kanker. Haar artsen hebben dat laten weten. Vorige maand werd in een regeringsverklaring gezegd dat ze schildklierkanker had. Kirchner werd vandaag uit het ziekenhuis ontslagen. Er zijn een aantal knobbeltjes verwijderd, maar kwaadaardige cellen zijn niet gevonden. De Argentijnse president gaat waarschijnlijk nog deze maand weer aan het werk. Het lichaam dat in het Wilhelmina-kanaal bij Haghorst is gevonden, is van de man die sinds nieuwjaarsnacht was vermist. Zijn familie heeft het lichaam geïdentificeerd. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat de man van 19 door een misdrijf om het leven is gekomen. Hij was in de nieuwjaarsnacht uit een plaatselijke kroeg vertrokken en kwam nooit thuis aan. De politie heeft met sonarboten en duikers uitgebreid gezocht. Zo'n 100 vrijwilligers uit Haghorst en omstreken hielpen mee. Bij een ongeval op een afrit van de A32 bij Meppel is de bestuurster van een auto om het leven gekomen. De vrouw verloor de macht over het stuur en reed tegen een boom. De auto vloog vrijwel direct in brand. Omstanders konden de vrouw daardoor niet meer uit de auto halen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Koningin Beatrix is aangekomen in Abu Dhabi voor een staatsbezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten. Ze is daar op uitnodiging van president Sheikh Khalifa. De koningin wordt vergezeld door prins Willem-Alexander en prinses Maxima. En er is ook een delegatie van het Nederlandse bedrijfsleven meegereisd naar de oliestaat. Morgen begint het officiële bezoek. Het is het vijftigste uit de regeringsperiode van de koningin.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 Een nieuw jaar, een nieuw tijdperk, nieuwe kansen, nieuwe prijzen. Tot aan middernacht ben ik bij met de grootste hits een mix van dance en R&B. En zometeen de Studio Killers met Ode to the Bouncer. Maar eerst Cobra Starship met mijn middelvinger. Finger. Dat doet hij samen met Mac Miller. Yeah. And I feel like, put your middle minute. And your perfect picture turn into a jigsaw Cause when you're around me you get a little withdrawn And we just can't seem to find time to sit and talk I know she isn't sure uh, What happens when the hourglass of love runs out Under one roof and one house And everything becomes so cold Baby that's the only thing I wanna know down. Why you acting like a kid up in the playground? If you got something on your mind, why don't you lay it out? Feels like the end of us is coming any day now, any day. I thought we'd never separate. I could be destroyed but not defeated, and it's Hemingway. You know it's probably for the best anyway. Cause my suspicious mind was wearing your jealous face. Let's go our separate ways. Uh, what happens when the hourglass of love runs out? Under one roof in one house everything becomes so cold. Baby, that's the only thing I wanna know. hourglass of love runs out within four walls in one house, and everything becomes so cold. Baby, that's the only thing I wanna know. happens when the hourglass of love runs out Under one roof of one house And everything becomes so cold Radio Mario Zandvoort Radio Mario Zandvoort Girl, I got you so high And I know you like So come on, push it on me If it feels alright Wanna jump in love Said the track on it, two more shots. now we in a hot panic. Two girl and I'm ready for jump on it. True to my word, I'm ready for jump on it. Ready for run on it, ready for dump on it. Tag team in fire truck, we pump on it. Heads up high, we burning Doesn't Mind. Zijn laat verschenen hit. En daarvoor muziek van Tiny Tampa. Tezamen met Esther D met Love Suicide. En daarvoor de Studio Killers met O to the Bouncer. En we begonnen dit uur met Cobra Starship. Met de middle finger. En ze samen met Mac Miller. CFM Zandvoort, The Nightwalk. Iedere zaterdagavond zijn we bij je tussen 9 en middernacht. Het eerste uur het beste van dance en R&B. En het tweede en derde uur gewoon een hoop lekkere dance in de mix. Ik heb even in korte feestjes voor je. Ik moet je bekennen, de computer werkt vandaag even niet mee. Dus we gaan even snel doorheen. Eh, wat ik allemaal nog terug ga vinden. Vanavond in Air hebben R SFFRMKRS. Het feestje Air in Club R in Amsterdam. <laughs> ja, vanavond in Bitterzoet hebben we barbecue. En in Club Roses hebben we vanavond uh, Club Sandwich. En in The Escape. Geen eh, framebusters meer met Raymond. Maar tegenwoordig is het eh, Brainwash. En ja, voor Raymond hebben we natuurlijk wel de feestjes. vanavond Brainwash was het thema tegenwoordig op zaterdag. Het is ja, vervangen voor framebusters. Natuurlijk met niemand, ons, niemand minder onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij doet het samen met Lucky Charms, Paul Sparks, Sexy Mr. S on Sex. De MC vanavond is Charles en... Electric at the Loops hebben Martino Rosso. Dat vanavond in de Escape Brainwash. En vanavond in de Parma hebben we Latin Lovers. Dat is met de eh, Stefan Vilijn, Jasper Klaas, Chris Rock, Matt Styles en de MC is Heights. Dat vanavond in de Parma Latin Lovers en dat duurt tot 4 uur in de ochtend. En vanavond in de Stalker hebben we Happy Chinese New Year and Russian Christmas. En dat is met de eh, JVW, Brian S, Charles First versus Tino, and en Friends. Dat vanavond in de Stalker dus. Tot 5 uur in de ochtend ben je welkom met Happy Chinese New Year en Russian Christmas. En de deuren gaan open om 11 uur. En tot over een korte party-info. Wat er allemaal te doen is vanavond in Haarlem, Amsterdam. Haarlem en Amsterdam. En dan gaan we snel door met muziek. Want daarvoor zit je natuurlijk naar CFM Zandvoort te luisteren. Zometeen Donny featuring Elena met de Hot Girls. Maar is RJ featuring Pitbull met I Know It Ain't Love. De David May Radio Mix. We gaan het nu horen hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Love to hate me, I love that you hate me greatly. I appreciate your love, If you want me now, celebrate the love that we have inside. Like a full moon rise, right here into my arms. Every day I feel I can live or die If you realize When you walk right I'ma fight for the cause. When the bit bites, you know what happens to the jaw. Fuck around and it might be y'all. Big L, big pun, B.I.G. and Pac, Why are you so bad? This needs a heart that burns the fire, can make us higher. You just made me feel sad. This was the best thing I could ever have. That's the word you said. FM's Nightwalk. Nightwalk. Owl City met Adam Young. Met het nummer Utopia, de laatste geniet van army van Buren. Daarvoor Adele met Turning Tables. En daarvoor Donny Fusing, Elena met Hot Girls. En begin van het blokje RJ Fusing Pitbull met I Know It Ain't Love. TFM Zandvoort, The Nightwalk. Iedere zaterdagavond de allerbeste hits op de radio. Zometeen Ina met Endless. Maar Quick Jacks met Boots Are Made For Walking. Radio Mario Zandvoort. C C F M Nightwalk. Nightwalk. fuck me. Shorty must have heard, got the word, I moved that D. Had it by a bladder, she like, oh, I gotta pee. <laughs> Ran into a rocko in my restroom. Singer slash actress in my bedroom. Got a half a ticket for a walkthrough. Everything I do is big. We all talk big money, I talk big homes. I sell out arenas, I call that getting dome. Million dollar voice, came through the phone. We heading to the top, if you come and come on. Mesa. Fly down to Jamaica just to roast some reefer. Sex on the beach, left love speechless. They say that money talk, tell these other niggas speak up. ook nog uh, Quick Jacks, nieuwe plaat met Boots Are Made For Walking. En zo komen we aan het einde aan het eerste uurtje van eh, de Nightwalk. Mijn naam is Mario Zandvoort en zometeen twee uur lang DJ Mauzo in de mix hier in de Nightwalk met zijn Global House Vibes. Ik laat je achter, je hoort het al. Met eh, ja, een voorproefje wat je zo meteen de komende twee uurtjes kan verwachten. Zometeen, ja Joe met Don't You Want Some More. Maar eerst Lisa Lisa en de Cold Jam. Met Let The Beat Hidden, de Benny Royal en Dennis van der Geest. Remix die ze gemaakt hebben eind vorig jaar. Je hoort het nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. En ik zeg tot zometeen aan de andere kant van het weer en het nieuws.